Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Afgelopen jaar had 16% van de Nederlanders van 20 jaar of ouder obesitas. Dat is drie keer zoveel als begin jaren 80... toen het CBS begon met het bijhouden van overgewicht. Ook het voorkomen van ernstigere vormen van obesitas nam toe. Van 1% begin jaren 80 naar 4% afgelopen jaar. Nederland doet het in Europa redelijk goed. In Malta zijn de meeste mensen met overgewicht, bijna 1 op de 3. In Roemenië, Italië en Bulgarije zijn de minste mensen met obesitas. De Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington. Trump heeft nog wel altijd een zeer comfortabele voorsprong in het aantal gedelegeerden dat nodig is om de Republikeinse nominatie binnen te slepen. In Bolivia hebben ruim 60.000 mensen hun huis al moeten verlaten... vanwege zware overstromingen die al dagen duren. vooral in het noorden van het land is het raak. Tientallen mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. In Bolivia, in Latijns-Amerika, geldt een noodtoestand. Ook voor deze maand wordt er nog heel veel neerslag verwacht. En aan het begin van de nacht was in Nederland met het blote oog het noorderlicht te zien. Vooral in de noordelijke provincies was dat het geval. Maar ook uit onder meer Hoek van Holland en Enschede kwamen meldingen van mensen die het natuurfenomeen hadden gezien. Noordlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daardoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. En die worden vooral naar de Noord- en de Zuidpool getrokken. Dat is omdat eh, daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is.